You should never take more.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

het uur haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boeren met toender, ze bleven altijd vrij. De zon schiet al nu is nog Dat die men haar bijbracht had. Maar hij droog droeg, droeg, dat ze mij binnenkomen mat. Het hier nou haast van toezen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 van Zandvoort, op 106.9 ZFM.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 ever write your masterpiece? Are you still in school? Living up to expectations, James. You were so relied upon. Everybody knows how hard you try. Hey.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 everybody. J-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 什么？ trusted you for way too long.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 Vorige week oordeelde een rechter dat er onmiddellijk een eind moest komen aan het don't ask, don't tell beleid. Maar een hof heeft dat besluit nu opgeschort omdat het hoge beroep nog loopt. Het Pentagon heeft nog niet gereageerd. Vrouwen zijn wereldwijd nog altijd ruim ondervertegenwoordigd in belangrijke politieke functies, al gaat het steeds beter. Dat staat in een vijfjaarlijks overzicht van de Verenigde Naties. Vorig jaar was 17% van de parlementsleden in de wereld vrouw, tien jaar eerder was het 11%. In Nederland is het ongeveer 40 procent. Het aantal vrouwelijke regeringsleiders wereldwijd steeg van 12 naar 14. Bij een verkeersongeluk in Biddinghuizen is gisteravond een dode gevallen. Het is een man uit Dronten. Drie mensen liggen ernstig gewond in het ziekenhuis. In slecht weer reden twee auto's frontaal op elkaar. Het hagelde en volgens de politie was het spek glad. Op de plaats van het ongeluk was het een chaos, zegt de politie. Bij het ongeluk in een goudmijn in Ecuador blijken alle vier de opgesloten mijnwerkers te zijn omgekomen. Reddingswerkers hebben ook de lichamen van de laatste twee vermiste mannen gevonden. Vorige week vrijdag stortte in de mijn een gang in. Vier kompels kwamen vast te zitten 150 meter onder de grond. Zaterdag vonden reddingswerkers de eerste twee slachtoffers al.